Het alarm geldt alleen de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Noord-Holland. De combinatie van wind en sneeuw leidt daar tot sneeuwjacht, waardoor sneeuwduinen worden gevormd. Voor de rest van het land geldt nog steeds de voorwaarschuwing voor extreem weer die gisteren werd uitgegeven. Op steeds meer plaatsen in Noord-Nederland heeft het verkeer last van sneeuwduinen. De problemen worden steeds groter en de overlast zal tenminste tot zondagochtend duren. In het hele land valt sneeuw en waait het flink. Vooral in Noord- en Oost-Nederland heeft het busvervoer last van het weer. Er zijn vertragingen en uitvallende ritten in Groningen, Friesland, Drenthe, Flevoland, Gelderland en Overijssel. Qbus adviseert reizigers in Groningen en Drenthe die nog weg moeten... zo snel mogelijk naar hun plaats van bestemming te gaan. Onder meer het opvriezen van sneeuw kan later vanavond tot extra problemen leiden. De bussen van Veolia in Zuid-Nederland rijden wel, maar ook daar zijn er door gladde wegen vertragingen. In Midden-Nederland rijden onder meer stadsbussen van Arriva in Dordrecht niet. Het treinverkeer heeft weinig last van het slechte weer. Wel rijden de spoorwegen het hele weekende met een aangepaste dienstregeling. De Noorse schaatser Havard Bokko, Bukko, die vandaag viel op het EK, hoeft niet te vrezen voor de Olympische Spelen. Hij heeft een schouderband verrekt en is hooguit een week uitgeschakeld. Door de valpartij was het EK in Hamar al na één afstand voorbij voor Bukko. Vooraf rolt hij als grootste concurrent van Sven Kramer, die na twee afstanden bovenaan staat in het klassement. Kramer werd vierde op de 500 meter en won de 5 kilometer. De Italiaan Fabrice staat tweede voor de Nederlandse debutant Jan Blokhuizen. Bij de vrouwen leidt de Tsjechische Sablikova. Irene Wüst staat na de eerste dag tweede. Het weer bewolkt en af en toe sneeuw. Plaatselijk is het glad. De noordoostenwind is vrij krachtig tot hard. Ook morgen sneeuw, maar vooral in het binnenland minder wind.